7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Ook families van verzetstrijders moeten worden gecompenseerd door de Nederlandse spoorwegen... zegt de vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-45 in de Telegraaf. De spoorwegen hebben eerder een schadevergoeding afgesproken met Joden, Roma en Sinti... die met de trein naar Westerbork zijn vervoerd. Maar dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog ook met verzetstrijders en hun families. De prijzen in de horeca zullen volgend jaar verder stijgen... verwachten economen van ABN AMRO na een onderzoek naar de sector. De prijsverhogingen zijn het gevolg van nieuwe regels... waardoor flexibele krachten duurder zijn. Zo is de WW-premie hoger. Vooral de horeca merkt dat, omdat dat de sector is... met de meeste tijdelijke en flexibele contracten. Door een tekort aan kraamverzorgers krijgen pasbevallen moeders te weinig kraamzorg. Dat kan gezondheidsrisico's opleveren, zegt de beroepsvereniging. Onder meer door onregelmatige werktijden en een relatief laag loon... is het moeilijk om nieuw kraamzorgpersoneel te werven. Het aantal midden- en kleinbedrijven is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens het CBS zijn er nu bijna 1,2 miljoen MKB-bedrijven... 40 meer dan 10 jaar geleden. De groei zit voornamelijk bij kleine bedrijven in de informatie- en communicatiesector. Vooral het aantal IT-dienstverleners, filmproducenten en vloggers groeide sterk. Ook kwamen er veel kleine bierbrouwen bij en tienduizenden webwinkels. De zoon en opvolger van Osama Bin Laden, Hamza, is dood... meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC op basis van anonieme bronnen bij de regering. Hamza Bin Laden zou rond de 30 jaar oud zijn... en wordt beschouwd als de leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda. Het is onduidelijk waar en wanneer hij gedood zou zijn. Zijn vader, Osama Bin Laden, werd in 2011 gedood door Amerikaanse Navy SEALs. Het weer in het noorden nog wat buien. De dag begint op de meeste plaatsen met nog wat zon... maar al snel zijn er stapelwolken en opnieuw buien.